voor spoedige start. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberen korrels is veilig. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het schadelijke effect van de korrels op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar, zegt het onderzoeksinstituut. In de korrels gemaakt van vermalen autobanden zitten verschillende chemische stoffen, maar die komen maar zeer beperkt vrij. De kunstgrasvelden voldoen nu aan de industriële norm, maar niet aan de consumentennorm. Die moet daarom wel worden aangepast, vindt het RIVM. De verdachte van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn reed bewust met de vrachtwagen in op het publiek. Dat zegt de Duitse politie. De man is waarschijnlijk een vluchteling uit Afghanistan of Pakistan. Omdat hij verschillende namen heeft gebruikt staat zijn identiteit nog niet vast. Bij de aanslag kwamen 12 mensen om het leven, 48 mensen raakten gewond. De omgekomen bijrijder van de Poolse vrachtwagen was volgens de politie een Pool. Hij overleed in de cabine aan zijn verwondingen. De ChristenUnie steunt de Oekraïne-deal van premier Rutte niet. Dat zegt partijleider Segers in het Nederlands Dagblad. Het is daarom nog maar de vraag of er in de Eerste Kamer een meerderheid is voor de deal die Rutte sloot met de Europese Unie. Eerst moet de Tweede Kamer nog over de Oekraïne-deal stemmen. Vanavond wordt er over gedebatteerd. Tweederde van de oud-werknemers van VND heeft weer een baan. Begin dit jaar stonden ruim 10.000 mensen op straat nadat het warenhuis de deuren moest sluiten. Nu zijn ruim 7.000 van hen weer aan het werk, vooral jongeren. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Ook in de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar hebben de meeste oud vders weer een baan, zo'n 64 procent. Maar van de 50-plussers zit nog altijd driekwart thuis, zegt het UWV. Het weer nog blijft vandaag droog, het is vrijwel windstil. Vanmiddag gaat de zon flink schijnen, het wordt zo'n uh, eh, 2 tot 5 graden. Morgen ook nog een koude dag, donderdag regenachtig en een stuk zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, staan nog 35 eh, files. Op deze wegen heb je nog eh, de meeste vertraging. Dat is de A2 onder andere richting Amsterdam. Dat staat tussen Maars en Apkoude 13 kilometer. De vertraging is een half uur. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp staat voor het knooppunt De Hoek. Dat is de aansluiting met de A4, 7 kilometer file. En de vertraging is 20 minuten. Op eh, de A10, de A10 West richting, eh, richting Den Haag eh, staat... Nee, de A10 Noord moet ik zeggen. Van de A10 Noord naar de A10 Zuid. Tussen Tuindorp Oostzaan en Amsterdam Slotervaart 9 kilometer. Blijft lastig zo'n ringweg. De weg is wel weer vrij na een ongeluk. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekijk aan de IJssel 4 kilometer door de bergingswerk.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 Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. souls are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still, I'm lying to my girl, I do it.